Uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De coalitie van president Macron heeft bij de Franse parlementsverkiezingen geen meerderheid behaald. Blijkt uit de definitieve uitslag die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vannacht bekend heeft gemaakt. Zijn samenwerkingsblok Ensemble kreeg 245 zetels, maar voor een meerderheid zijn 289 zetels nodig. Die had Macron voor de verkiezingen nog wel. Dat betekent dat het moeilijker voor hem wordt om zijn plannen door het Franse parlement te loodsen. Macrons coalitie blijft wel de grootste. Colombia kiest voor het eerst in de geschiedenis voor een linkse president. Het gaat om de voormalig guerrilla-strijder en ex-burgemeester van Bogota, Gustavo Petro. Hij kreeg bij de presidentsverkiezingen iets meer dan de helft van de stemmen. Zijn tegenstander, de rechtse zakenman Rodolfo Hernandez, bleef steken op 47 procent. Over een paar dagen wordt Petro formeel tot winnaar uitgeroepen... wanneer alle stemmen definitief zijn geteld. De Braziliaanse politie heeft nog eens vijf verdachten op het oog... voor betrokkenheid bij de moord op de Britse journalist Dom Phillips... en de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira. In totaal zijn er nu acht verdachten. Drie van hen zijn al gearresteerd. De aangehouden verdachten zijn twee broers... en een derde die zichzelf aangaf bij de politie. De vijf nieuwe verdachten zouden hebben geholpen bij het verbergen van de lichamen. De twee werden op 5 juni vermoord. Ze waren doodgeschoten en hun lichamen waren diep in het regenwoud verstopt. De overheid zorgt niet goed voor kinderen en jongeren in de asielopvang. Dat concluderen de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd. In een brandbrief roepen de instellingen staatssecretaris Van de Burg van asielzaken op om in te grijpen. Omdat er niet goed voor de minderjarigen wordt gezorgd... krijgen ze te maken met stress en in sommige gevallen zelfs met geweld, schrijven ze. Ook hebben ze onvoldoende toegang tot zorg en tot onderwijs. Het weer vannacht in het zuiden nog kans op een bui.